En eh, met eh, Dave en... Sorry. Met Dave en Alex. Ja, ja, ja, ja. Patrick had andere verplichtingen. Ja, iets met uh, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. ja, de eerste kerstdag zit erop. We zijn, wij kunnen even lekker uitbuiken met ik de fijne knal uit elkaar. Lekker met de fijne muziek. En ja, we, we, zijn gestart met in mijn ogen het mooiste kerstlied wat er is. Velofsky met Christmas was a, was a Friend of Mine. En ja, heel it's mooi. All, it's downhill from here. Ja, ja, ja, ja. We gaan niet alleen maar kerstmuziek draaien. Dat willen jullie niet aandoen. Nee. Ik denk dat dat de afgelopen weken wel genoeg gehoord is, gedraaid. Eh, we gaan ook gewoon eh, ja, muziek van het afgelopen jaar een beetje door, doorheen gooien. Ja. Toch een beetje ook... een Beetje, eh, een soort van jaaroverzichtje. Ja, een klein beetje, een soort van. En misschien wel gewoon wat klassieketjes van vroeger, toen het allemaal nog beter was. Wel ja, doen we ook nog. En we hebben ook een kerstbelletje tussendoor natuurlijk af en toe. Voor het sfeertje. Zo is dat. Eh, wat heb je klaarstaan? Ik heb eh, Thomas Azier klaarstaan. staan. Dit was de Walkman. Het was de Walkman en dat was, eh, was een, eh, een band die ik eh, in 2012 erg heb leren waarderen. En dit was dan een kerstliedje van No Christmas While I'm Talking. Alleen ja, ik had niet <laughs> helemaal goed voorbereid. niet goed juist werk gedaan, ja. Nee, dat is niet echt een lekker radio. Ik heb ook niet zo heel veel op de radio gehoord de afgelopen weken. Dus dat zal er ook al een beetje mee te maken hebben gehad. Ja, inderdaad. Maakt niet uit. Nou goed. Um, dat, ja, wat ik zeg, de, de Walkman is... Is, ja. is, is voor mij eh, echt de ontdekking van 2012. Ja, Lowlands en London Calling heb je ze ook nog gezien? Ja, London Calling ook. En het is zo'n goede band. Echt eh, live ook eh, heel sterk. Ja, en je zou eigenlijk tijdens het hele optreden wel... dit optreden is goedgekort door de muziekpolitie kunnen zeggen. Ja, dat, ik vind het op zich nog wel meevallen. Ja, ja? ze zijn wel goed gekeurd natuurlijk, maar... het is gewoon, ze spelen zo sterk. Ja. Het is, ze zijn hele goede muzikanten en ze gaan er altijd vol energie in. Dat, ja, het, is, eh, het is echt erg mooi om te zien. Ja. Nou, eh, over een optredens gesproken. Ik ben eh, twee weken geleden naar Muse geweest in de Ziggo Dome. En toen stond Andy Burrows in het voorprogramma. En toevallig heb ik ook een kerstnummer van uh, Smith Burrows klaarstaan. Oh ja, dat is met Tom Smith toch, van de editors hè? Juist. Juist. Dus hier komt die. God damn this snow. Will I ever get where I wanna go?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 Heb jij weer een eh, kerstliedje klaar Of ik heb weer eh, een kerstliedje staan. ja. En dat is eigenlijk eh, niet echt iets wat je achter mij zou zoeken. Ehm, moet ik een klein verhaaltje bij vertellen? Het was van dat ik een jaar of, nou het zal geweest zijn, 15. En ja, dan heb, luister je ook nog naar wat andere muziek en dan krijg je eens wat onder de oren. En ik, ja, ik durf er bijna niet uit te komen, maar een heel mooi nummer van Destiny's Child. Dat mag gewoon. Ja, het mag gewoon, ik weet het. Er is een term voor, guilty pleasure. Oké, nou ja, goed. Maar sowieso uh, eh, Destiny Child en nou, met Beyoncé dan. Die kunnen wel zingen. Die kunnen echt wel wat hoor. Tuurlijk, dat is Beyoncé ook Beyoncé is ook echt een goede artiest. Ja, ja, ja. Vind ik zeker. Dus eh, daar hoef je niet voor te schamen. Oké, gelukkig. Nee, dus en welke track is het dan? Het is uh, eh, Opera of the Bells. The bells. sweet silver bells all sing to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek the boat Ding dong, ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Gaily they ring while people sing songs of the cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On and on they send, on without end. Their joyful tone to every home. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong. sweet silver bells all sing to say, throw away. Christmas is here, bringing the cheer to young and again. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feeling the air. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here, on and on and on without end. Their joyful tone to every home, to every home, to every home, to every home, to every home, to every home, to every home, deep. dark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing a cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is a song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry. joyful tone to every home. Ding ding ding ding ding ding ding ding Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Dat was uh, een van mijn eh, favorieten van afgelopen jaar. San Cisco met eh, Awkward. Ja, je kan er niet bij stil blijven zitten, heb ik het idee. Nee, ik niet tenminste. nee, klopt. Daar word ik gewoon vrolijk van. Ja. En ik had hem ook in mijn, in mijn top 5 opgenoteerd van de Song van het jaar. Juist. En ja, is natuurlijk niet heel hoog geëindigd. Want nee. zijn zo'n band, eh, die eh, ontdekken wij dan. Denk ik, ah, dit wordt de zomer, dit wordt het jaar. En dat lukt, soms en soms niet. Ja, ach, ja, we hebben hem wel gehoord hè, in de zomer, hier en daar. Maar... In, 2011 had ik het met uh, eh, Plage wel goed voorspeld. Die was wel echt een hit geworden. Ja, die had, eh, die had ik ook vrij snel te pakken toen inderdaad. was, in eh, februari had ik die hele plaat al eh, gehyped, zeg maar. Maar ja, dat is wel aardig gelukt. Maar in 2012, San Francisco is, nou ja, we hebben wel redelijk gedaan. Ja, absoluut. En als mensen dan de zomerrit van 2013 wilden luisteren, dan ja, moet je vooral... moet je in februari naar de Ja, februari. Dat, dat laten we alvast horen aan Ja, <laughs> ja zo, zo zijn we.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 Die, eh, ja. eigenlijk uit het niets, hè? Opeens staat hij er, hartstikke jong ook nog. Ja, 17, 19 was hij 17 nou? geloof ik. Ja, echt, een jochie nog. Ja. Britse dan Brits. Ja, jonger dan jong, Britse dan Brits. En eh, ja, die foto van de hoes alleen al, dat, ja, daar kijkt hij al alsof hij bij de Arctic Monkeys en de Beatles heeft gezeten, zeg maar. Precies, Van ik kan de hele wereld aan. Geweldig. Ja, vind ik mooi.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 dat was Asmodeus, eh, die eh, ja, ook uit, eh, onder andere uit, uit een west bestaat. Dim de Jong die was daarin gitarist. En Asmodeus is een van de ja, betere psychobilly bands in de wereld, wordt wel gezegd. En dat is toch wel cool dat die gewoon hier uit de buurt komen. En ook op een Psychobilly Christmas CD staan samen met onder andere de Reverend. Die ook toevallig tegenkwam. Ja, Reverend Horton Heat gaan we later nog wel even draaien. Dat is een van mijn favoriete Psychobilly bands. En ja, dus die staan ook op die cd. Dus eh, zo kwam ik, eh, kwam ik tegenaan. Maar eh, ja, sowieso... Ja, toeval hè? Het bestaat. Sowieso heel veel ja, Amerikaanse artiesten. Eigenlijk alle Amerikaanse artiesten maken wel kerstnummers. Ja. Dus we hebben nog van heel veel leuke muzikanten toch nog wel aardige kerstnummers. Ja, absoluut. In Amerika leeft het echt veel meer dan dat het in Nederland doet. Hè. In Nederland dan, ja, moet het echt om een reden gemaakt worden... dat Jantje Smit dan samen met iemand een liedje maakt voor BNN of zoiets. En, ja. Ja. dat er ook zo'n boodschap in moet en zo. Maar in Amerika maken alle artiesten meestal gewoon een ja. cover. En uh, gooi daar een eigen sausje overheen. Maar ja, kerst is daar ook belangrijker dan hier, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Omdat ze, daar, ze, hebben, daar sowieso maar drie dagen vrij in het jaar ongeveer. En kerst, ja, dat valt, wel tegen, hè? Ja. Dus ja, daarom uh, eh, drijven ze ook Home voor Christmas, hè? Absoluut. Eh, ook een van de, van de liedjes die, uh, die het eind van het jaar nog even snel doorgebroken is. Een band dat je denkt van, ik ken dus niet. En opeens zijn ze daar. En uh, wat benieuwd maakt naar het album, dat is Stay Gold met Wallpaper. Ja, Ja, uh, fantastische song vind ik dit. Ja, wij stonden niet stil. Wat, huh? Eh, huh? Oh, oh, oh, wacht even. Ik draai de verkeerde, verkeerde schuif dicht. Ja, ja dat moet je niet doen, jongen. Ik denk, waarom gaat het, wat is dit? Waar komt dit vandaan, dacht ik. <laughs> ik ben eh, lekker, weer, lekker weer in vorm. Ja, je zat naar mij te kijken, gelukkig, maar niet. <laughs> nee, nee ik, deed het zelf. Maar ik ga een keer op cursus, denk ik. Dat ja? Het is een mooi voornemen van 2013 dat die techniek iets ja. iets meer smooth gaat. Eh, Als Patrick dan eindelijk een keer klaar is met gourmetten, dan eh, gaat hij het een keer uitleggen. Ja, precies. Ik heb Iels klaarstaan trouwens. Is dat een kerstliedje? Dat is een kerstliedje, ja. En uh, Iels staat komend jaar ehm, twee of drie keer in Paradiso. Volgens mij drie keer achter elkaar. Echt waar, joh? Ja, dat ging telkens zo rap. En weer een nieuwe show en weer een nieuwe show. Dat, dat is bijzonder. Ja. Moet je daar niet aan een grotere zaal denken? <laughs> Voor het sfeertje was dat op de achtergrond. ho ho, Merry Christmas ja, zodat we niet vergeten waarmee we bezig zijn met een echte kersteditie. Uh, Zo is dat. En ondertussen ja, gaan we luisteren naar Iels. Yes. Get off your sled and go to bed. Don't you ever tire. Throw a bone, I'm finally home. Curled up by the fire. snow is falling from the sky like ashes from an urn. Sweet dreams, my little one. Now it's my turn. Well, Christmas is going. right into my jaws from their rabbit hole. Take one home and set him down right next to your shoes. Wake up to a big surprise, my gift to you. And Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than you logs. Rogier van Diesveld en ik wens alle luisteraars van Radio 501 heel prettige kerstdagen. One hand on the trigger one hand on the cross. Jesus and his family are two things he's lost. Marching to the scaffold and string him up on high. The call came out from the crowd. There's blood in their eyes and blood in their hearts for not turning down his hands. One hand on the trigger, one hand on the cross. Jesus and his family are two saints he's lost. oh Lord, what have you done? You won't never see heaven. Or see heaven. was all I could do. Spoke to the Lord on the mountain top. His bidding was all I could do. Because, oh Lord, your work's been done now. and his family are two things he's lost. Ja, dit is toch eh, ook wel een van de, van de ja, doorbraken eh, Van, eh, van 2012. En ook een van mijn favorieten in de top 5 ook weer. De Preacher van... Ja, ja, ja die staat er ook bij mij in. En eh, ja, absoluut. Ja. Ik ben benieuwd of die, eh, ja, ja, of wat we nog meer van hem gaan, eh, gaan horen. Want ja, ik vind dat EP'tje e vind ik wel aardig hoor. Ja, maar de Preacher steekt er wel heel erg bovenuit, zeg maar. Ja, inderdaad. Dus, dus, maar ik moet zeggen, ik heb hem op Lowlands gezien en het was wel erg goed hoor. Ja, was goed hè. Ja, dus, klein podiumpje. Ja, maar prima. Ja. Dus ja, dat, Jamie en Commons, die, daar gaan we vast nog meer van horen. Ja, zeker weten, zeker weten. En eh, ja, jij, hebt hem eh, eigenlijk opgezocht, dit volgende nummer. Van Run MC, Christmas in Hollis.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 Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis op jouw radio 501. 1. Nu op Radio 501. en Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. vind ik eh, persoonlijk ook wel eh, een mooie ontdekking. De band Purity Ring, eh, ja, is verder vrij onbekend, maar... ja, ik ken de naam wel van dat ik dacht van, hè, zullen ze daar echt dat ene mee bedoelen? Uh, wat bedoelen ze ermee dan, denk je? Ja, dat heeft toch zo'n boybandje is daarmee gekomen, geloof ik, van die Purity Rings. Van ik draag deze ring omdat ik maag blijf tot aan mijn huwelijk en zo. Ja, heb oh. ik een hele South Park aflevering over gezien, jongens. Oh. Een aanrader. Oh, hey, interessant. Dus eh, vandaar dat hij naam mij is, eh, is bijgebleven. en ik, eh. ik verwachtte daar eigenlijk hele brave muziek bij. Maar, nee, nou ja, op zich op zich. is heel erg wild of zo. Maar het is een heel fijne, relaxte muziek. En, zeker als je een beetje uit zit te buiken naar het gourmetten, dan is dat lekker. Ja, heerlijk lekker. Ja, absoluut. Heb jij trouwens ook gourmet net? Eh, nee, ik had gewoon biefstuk met uh, champignons. Oh, vervelend. Ja, ook, ook, niet verkeerd, toch? Ja, het is maar twee dagen in het jaar kerst natuurlijk. Hè, dus, en een eh. kersttol met spijs. Hè? Wat doe jij met je spijs? Ik haal het eruit en dan smeer ik het als boter weer over mijn, broodje. Ja, heel goed. Ik ook hoor. Ja. Nee, het was laatst, hoorde ik dus op de radio, hadden ze bij, bij 3FM even een... Koen Sander hadden een onderzoekje gedaan. Zo, of ik geloof dat het Sander waren. Dat, dat 90% van de reacties waren van mensen die het helemaal niet lusten. De spijs. Ja, dat is oh, lekker man. Het ja. lekkerste wat erin zit in die <laughs> zijn mensen die het echt niet moeten, die het eruit snijden, zeg maar. Ja, heerlijk. Dat is ook heel bijzonder. Ja, snij het eruit en geef het aan mij. Ja, inderdaad. Dus, eh, die mensen zitten nooit bij mij aan tafel. Nee, hè? helaas. Eh, dat, die, lopen het spijs uit mijn broodje te kijken, zeg precies, maar. Ja, precies. Ja. dat is toch interessant. Ja, eh, vervelend. zoiets, ja. Nou goed, heb je nog een fijn muziekje anders? Ja hoor, en eh, ja, als we het dan toch over ontdekkingen van afgelopen jaar hebben... En dan, dan moet ik eigenlijk eh, ja, Patrick, die eh, lekker thuis nog aan het cometten zit... moet ik even bedanken daarvoor. Want op Lowlands afgelopen jaar, toen op de zondag om een uur of één smiddags... Dat was het zo ontiegelijk heet. En toch heb ik met Patrick afgesproken... ja, dan gaan we even bij C2C kijken. Oh ja. Maar ja, we stonden daar twee minuten. En ik zeg tegen Patrick, de groeten, ik ga eventjes op mijn bankje zitten. Ik hou het hier niet uit, zo warm dat het was. Ja. Maar dat was zo vet dat we toch op een gegeven moment weer eh, zijn omgekeerd naar Patrick gegaan. En weer, ja, weer in de tent zijn gestaan en de hitte zijn gaan trotseren. Want ja, daar ging het dak echt, echt eraf. Dat was echt eh, super. cool, ja. Maar eh, ja, dit is een, ja, een hitje van afgelopen jaar, Down the Road. place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Darling Come walk town. One Dat was eh, het einde inderdaad van eh, de Reverend Horton Heat, waar ik, eh, waar ik eerder al even... Ga naar nou weg, joh. Waar ik eerder al even aan refereerde. Run, Rudolph Run. Ja, een van de beste psychobilly bands ja, leuk. die er is momenteel. En ik hou er erg van hun sound. En het is een leuke variant van Run, Rudolph Run. Ja, absoluut. Dat is gezellig. Ja. Ja. Heb jij ook een kerstliedje of heb je wat anders? Nee, geen kerstliedje. ja, gewoon afgelopen jaar lekker. Nee, de we blijven een beetje in 2012 hangen, inderdaad. Ja, ja, nou ja dat is ook prima. Maar dat knallen we straks wel wat oudjes tegenaan. Nee, ja, afgelopen jaar was eh, voor mij de ja, wederontdekking eigenlijk van Major Lazer. Want een paar jaar geleden hadden ze een hitje. En nou, als ik dan dat hitje hoorde, dan wilde ik eigenlijk zo snel mogelijk weg van de radio. Want dat vond ik verschrikkelijk. Dat was eh, heel hoog, eh, Dirty House dat. En nee, daar had ik helemaal niks mee. Ja. En toen was het volgens mij jij of Patrick die opeens zei van... Ja, Meterlaser heeft een nieuw nummer. Dat ik dacht van, nou, het zal wel. Eh, volgens mij was ik het inderdaad. Ja, dat is wel echt de, de zomerhit geweest. ja. Ik weet, zullen we waarschijnlijk niet zo vroeg bij geweest zijn verder. Maar dat maakt niet uit. Maar het is wel echt een, een topnummer. Ja. En eh, het grappige is, dat is samen met Amber Kofman, die erop meezingt. En uh, die, nou, dat is gewoon zo'n zangeres die dan mee doet, eh, weet je wel, verder niet zo boeiend. Maar die, die zie ik dus ook weer in, al, al in andere nummers die, die je ook tof vond van een jaar terug of twee jaar terug, zie je opeens die naam ook weer op. Oh ja, dan komt hij opeens terug, ja, grappig is <laughs> ja. Dus ja, nee, leuk. Ja, oké. Nou, top. maar goed, dat was dus net uh, Major Laser met Catfree Wat we zeiden, dat was toch wel eh, ja, een echt lekkere zomerrit. Zo is dat. Ik, ehm, eh, Heb ik haar nou een beetje overvallen? Of, nee, nee ik had al wat klaarstaan. Een ah. hele fijne van, van een aantal jaar terug. Bij Roet met Nantes. been a long time, long time now since I've seen you smile. Hi, this is Jamie Cullum. Welcome to Sessions at AOL. We're going to play a Christmas tune for you. Uh, I don't know who wrote it, and um, we've never done it before, but we hope you like it. This is called Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.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 Ja. Dat is toch wel de ultieme zondagochtendmuziek eigenlijk. Ik, vind al, ik vond het wel lekker, maar het is een beetje stil rondom eh, Jamie, vind ik. Ja, ja. Wat zegt dat, hè? Is ja, hij met wat bezig of eh, is het gewoon lekker de beentjes omhoog? En, eh? <laughs> nee, volgens mij is hij gewoon een beetje uit beeld geraakt. Dat, dat denk kan ik ook. eigenlijk. Dat ja. denk ik eigenlijk. Ja, dat, eh, dat zou ook wel goed kunnen. Heb je al wat klaarstaan, uh, eh, ja, ik, ik, ik, ben nu aan het switchen, want ik, ik had opeens bedacht dat ik toch iets anders wilde draaien. Want dit is ook eh, ja, een van de... Ja, die stond ook in mijn top 5 weer. en een Nederlands product. En ik ben op zich geen fan, geen fan van ze. de opposites heb ik het over. Ehm, ik heb ze wel een paar keer live gezien. Vind, ja, weet je, ik, ik kijk al heel veel... ja, ik ga al zo lang mee in de hip hop ook, vooral. En eh, ze doen alle trucjes die zeg maar twintig jaar terug een beetje gedaan zijn. Die ik toen in Paradiso bij de echte eh, rappers zag. Maar <laughs> bij, de echte rappers, kijk. Nee, maar bij Daar de wordt een statement gemaakt. Nee, dat, dat klinkt niet anders dan ik bedoel. Ik bedoel meer bij, uh, bij, bij, bij, de basis, zeg maar. Uh, nou ja, goed. zoals het vroeger ging. En dat hebben ze best wel goed gekopieerd. En dat is op zich prima, want hun doelgroep is wel jonger. En die kent dat origineel allemaal niet. Dus, maar dat gaat vooral over het live gedeelte. Over hoe ze entertainen, zeg maar. Weet je wel, say ho ho, say ja, dat allemaal. Dat hebben we allemaal al zo vaak gezien. Dat hoeft Dat kennen we wel ondertussen dus dat, vond ik, dat vind ik niet zo sterk.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 The ball games are over, the other team's won. So if he seems a little out of sorts, already bored with his new Christmas shorts. and give his spirit a lift with just Dat was lekker. <laughs> Ja, dat oh. was <laughs> Just a Little Christmas Blowjob. Toch ook wel een van de betere... <laughs> betere ook echt, ja. betere kerstliedjes die er zijn. Ja, blijf wel bij. Ik denk wel dat de mensen morgen eh, weer op hun werk dan zullen zeggen van... Dat is weer een eh, mooi verhaal. Ja. Maar van wie het nou precies is, dat is niet heel erg duidelijk. Eh, Maakt niet Ja, dat is verder niet. Als je er gewoon op googelt, Just a Little Christmas Blowjob. Vind je het vanzelf op de YouTubes. Wel ja, dat komt allemaal goed. Ja. Nou, een paar jaar geleden, ik denk dat we twee, drie jaar geleden praten... Toen kwam er een nummer uit van James Blake en dat vond ik verschrikkelijk. Ik kon het niet aanhoren. Ik werd er helemaal gek van en nu vind ik het een geweldig nummer. Dat is ook raar. Hoe kan dat nou? Ja, weet ik niet. Echt. Ja, ik weet niet. Misschien was ik toen een beetje dwars. Ik dacht van, oh, iedereen vindt het goed. Nu moet ik het bewust heel kut gaan vinden. Maar ik vind het, eh, ja, als ik hem nu hoor. Ja, dat ene nummer is wel tof. Ja, die is wel. weet eh, die ook weer?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 Eh, we hebben ze allemaal gehad nu, hè? Van, eh, ja, mijn top, 5, mijn top 5 is langsgekomen inderdaad. Ja, die, dat was Django Django met Default. Daar gaan we nog veel van horen, denk ik. Ja, ik vond... ik heb een stukje gezien op Lowlands, vond ik niet zo geweldig. Ja, ik heb het niet gezien, maar... Ja, dit is toch wel zo catchy dat je denkt... Dan moet je meer kunnen produceren. Ja, eh, eh, eh, de, rest is niet, heel, niet zo catchy als dit nummer. Zeg maar. Ah, maar wel, wel leuke muziek eigenlijk. Maar ja, live vond ik dan niet zo indrukwekkend. Nou ja, dat kan hè. Ja. Foutje. <laughs> Leuk voor op de cd, maar niet live. Oké, duidelijk. Ehm, ja, op tweede kerstdag begint natuurlijk weer de top 2000 hè. Ga je daar nog iets van meekrijgen? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik ook niet. Ja, die, dat, tv-programma vind Juist, ik Juist, dat is het enige wat leuk is eraan, vind ik. Ja, maar dat, dat, eh, dat eh, weet je, met zoveel nummers, dan zitten er te veel slechte nummers tussen. Ja, ik dus vind eigenlijk... Wat niet, leuk, eh, wat niet leuk is, zeg maar. Ja, ik heb wel gestemd. Ik ben volgens mij twee uur bezig geweest om 15 leuke tracks te vinden uit oh de hele lijst. Ja, je kan op het gehele oeuvre van Ramse Shaffi kan je stemmen. Maar bijvoorbeeld niet op Iggy Pop. En dat vond ik toch wel eventjes dat ik dacht van, nou... maar dat, dat, dat, dat is dus ook zo dubieus eraan, weet je, hoe, dat werkt. er wordt wordt toch al een voorselectie gemaakt. Dus ja, uiteraard, ja. ja. En dan kan je vijf eigen nummers toevoegen. Ja, dan kom je toch met Iggy Pop aan. Maar je wil toch een beetje, wil je dan eh, ja, je, je, statement plaatsen van... er moet ook muziek van nu in. Want ja, ja, je kan wel... Ja, van muziek van nu, dan kom je bij alleen Clark uit. Dat ik denk van, nee jongens, er wordt zoveel betere muziek momenteel gemaakt. gemaakt. edit test hebben ze nog nooit van gehoord bijvoorbeeld. Dus je denkt, ja. Nou ja. Maar het is van Radio 2, hè? Dus ja, dat is ook zo. Ja, dan moet je, dan moet je gewoon je eigen jaarlijst eh, gaan samenstellen. Maar goed... Ehm, voor het gemis van Iggy Pop in de top 2000, eh, luister nu gewoon lekker naar Iggy Pop. Yes. een gezegend kerstfeest. Ja, dat was natuurlijk eh, back met, eh, met Loser. Ja, niet echt de kerstgedachte, maar eh, ja, wel een fijn nummertje. Dus zeker weten. En dat is zo'n grote doorbraak is dat geweest. Absoluut, ja. Dit was Dex Drums Rock'n'Roll voor kerst 2012. Ja, voor heel 2012 eigenlijk. Ja, tevens het laatste Dex Drums Rock'n'Roll van, van het jaar. Ja, dus wij zien jullie, uh, wij, wij spreken elkaar weer op 2 januari. ja, en dan gaan we weer met frisse moed er tegenaan. Veel te doen komend jaar, veel optredens weer in de studio natuurlijk twee jaar bestaan met leuke optredens. Weer in het kroegje in Horen. Ja, zeker. Goed uh, je het inderdaad even, even aan uh, refereert. Juist. Wij hebben er in 2012 van genoten en eh, we hopen jullie ook. En we spreken jullie volgend jaar weer. En veel plezier bij Schoonmoeder morgen. We sluiten af kijk uit met, met vuurwerk. kijk uit met het vuurwerk, et cetera. En we sluiten af met de staat. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful, and the fire is so delightful.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 Dit is Radio 501.